De betogers houden de oppositieleiders verantwoordelijk voor de onrust na de herverkiezing van president Ahmadinejad. De protesten van de oppositie leidden de afgelopen dagen weer op en werden telkens met harde hand neergeslagen. De tegenbetogers zeggen dat oppositieleiders moeten worden gestraft omdat die actie voerden tijdens het religieuze Ashura-feest. In Duitsland is het aantal verkeersdoden dit jaar fors gedaald. Er kwamen 4080 mensen om het leven. Dat is 9% minder dan vorig jaar. Volgens de Duitse Wegenwacht is het aantal verkeersdoden sinds het begin van de jaren 50 niet zo laag geweest. Als oorzaak van de daling noemt de ADAC veiligere auto's, betere wegen en betere hulpdiensten. Een 23-jarige moslima uit Utrecht heeft een klacht ingediend bij de commissie Gelijke Behandeling, omdat ze op eerste kerstdag om haar kleding is geweigerd bij een huisartsenpost. Ze kwam daar om haar zoontje van drie maanden te laten onderzoeken, maar de dienstdoende arts wilde haar niet ontvangen omdat ze een boerka droeg. Haar man en het zoontje mochten wel naar binnen, maar het gezin was het zat en besloot te vertrekken. De vrouw vindt dat haar kleding een uiting is van haar geloof en dat ze daarom niet geweigerd had mogen worden. Koningin Beatrix heeft vanochtend een geitenhouderij bezocht die getroffen is door de Q-koorts. Samen met minister Verburg kreeg ze in het Zuidoost-Brabantse dorp Bakel een rondleiding bij een geitenhouder van wie vorige week 366 drachtige geiten zijn geruimd. Op het gemeentehuis werd ze geïnformeerd over de organisatie en de uitvoering van de ruimingen. Ook sprak de koningin met Q-koorts patiënten, een huisarts en de GGD. Het weer. Het KNMI heeft een voorwaarschuwing uitgegeven voor extreem weer. Vanmiddag en vanavond gaat het ten noorden van de grote rivieren sneeuwen of ijzelen.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 some blind but